ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nieuwszender Al Jazeera noemt de Israëlische aanval op hun journalisten in Gaza... een aanval op de persvrijheid. Vannacht kwam een bekende journalist om in de Gazastrook, Anas al-Sharif. Hij was een van de belangrijkste journalisten die daar nog actief waren. Het lijkt erop dat Israël steeds gerichter journalisten in Gaza onder vuur neemt. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dit zijn journalisten die als enige wapen hun camera hebben en hun, eh, hun verslag. En het zijn de weinige journalisten die daar nog actief hun werk kunnen doen. Dus het is natuurlijk verschrikkelijk om te zien dat deze gewoon ongewapende eh, collega's op deze manier onder vuur worden genomen. Sinds het begin van de oorlog zijn er al 200 journalisten vermoord in Gaza. Nederlanders hoeven weinig te reizen voor een patatje, een film of een biertje in de kroeg. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de afstand tot vermaak klein is in ons land. Een dierentuin, pretpark of binnenspeeltuin is bijvoorbeeld gemiddeld iets meer dan 5 kilometer ver. Cafés en cafetaria's zitten voor bijna iedereen op zo'n 800 meter. In Oostenrijk is iemand dit weekend op een rijdende trein gesprongen. Volgens een Oostenrijkse krant had de man een sigaretje gerookt op een tussenstop... en was hij te laat om weer in te stappen. Daarom sprong hij tussen de wagons. Dat vond hij toch een beetje eng en daarom bonste hij op de ramen... terwijl de trein 100 km per uur reed. Passagiers trokken aan de noodrem. De man is opgepakt. En het Nederlands hockeyelftal heeft goede zaken gedaan op het EK in Duitsland. De mannen wonnen gisteren met 4-2 van België. Dankzij die overwinning is Nederland al zeker van een plek in de halve finale. Vanavond spelen de vrouwen tegen Duitsland... waar een oude bekende bondscoach is, Janneke Schopman. Zij speelde 212 hockeywedstrijden voor Oranje. En Schopman kijkt uit naar de clash met Nederland. Het is een enorme eer om, om bondscoach te zijn van Duitsland... en dat je dan tegen Nederland mag spelen. Want zo zie ik het tegen het beste land. En dan ervan uitgaande dat je zelf gewoon ook jezelf laat zien. Ja, dan vind ik dat alleen maar een hele mooie uitdaging. En dan zeg ik, eh, Nederland, kom maar. En eh, dan weet ik dat ze goed zijn. En dan hoop ik dat wij ook goed zijn. De wedstrijd begint vanavond om half negen. Het weer nog, de dag begint best fris, maar daarna is het flink zonnig en warmt het ook snel op. Vanmiddag in het noorden wat sluierwolkjes, maar verder vooral strak blauw bij 24 tot max 30 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaam rijden op de A4 en op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... komt door wegwerkzaamheden bij knooppunt Burgerveen. Vertraging is in beide gevallen zo'n 15 minuten. En het is nu ook druk op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Queen by So. still control me. There's a lion. you do just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy?